Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen een aantal betogers... die vorige week de raadsvergadering verstoorden. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad. In de vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerden enkele van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. In de vergadering werd een motie behandeld over het boycotten van Israëlische producten en instellingen. Die werd verworpen. In Zandvoort zijn vanavond straten ondergelopen door felle regenbuien. Volgens de regionale omroep NH stond het water op sommige plekken een halve meter hoog. Zandvoort heeft een waterbassin aan de rand van het dorp om te beschermen tegen wateroverlast. Maar ook die raakte overvol. Hulpdiensten hebben het water weggepompt. Hoeveel schade er is ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens een inwoner stinkt het hele dorp naar riool vanwege overgelopen putten. In Denemarken zijn zo'n 250.000 mensen gewaarschuwd voor hevige regenval. Sinds vanmiddag geldt er in delen van het land code rood. En dat is nog nooit voorgekomen volgens de Deense Weerdienst. Het regent er al sinds vanmiddag en die regen houdt naar verwachting ook morgen nog de hele dag aan. De Amerikaanse acteur Malcolm Jamal Warner is op 54-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse media melden dat hij verdronken is bij het zwemmen op vakantie in Costa Rica. Warner was vooral bekend door zijn rol in de Cosby Show. Daarin speelde hij Theo Huxtable. Hij speelde in alle acht seizoenen van de serie en werd voor die rol genomineerd voor een Emmy. Warner was ook muzikant en regisseur. Hij maakte onder meer een film om jongeren voor te lichten over aids. Het weer. In het hele land komen nog buien voor, soms met onweer.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 If only it were just to run away from all these lies. same except the time. Good old time. in the day. Seemed like everything was okay. Yeah. <laughs> I said I remember the time I was a little boy, dreaming being a man.